Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor de derde nacht op rij is in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In de hoofdstad Minsk en in andere steden gingen honderden mensen de straat op. Ondanks een oproep van oppositieleider Tiganovskaya om dat niet te doen. Op verschillende plekken kwamen tot botsingen met de oproerpolitie. Tientallen mensen zouden zijn gearresteerd. Het Nederlandse kabinet en Tweede Kamerleden maken zich zorgen over het harde politieoptreden in Wit-Rusland. Minister Blok roept de autoriteiten op om alle betogers die zijn opgepakt onmiddellijk vrij te laten. Het CDA en D66 willen dat Nederland nog steviger stelling neemt... tegenover het regime van president Lukashenko. In de VS heeft de democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn running mate gekozen. Senator Kamala Harris uit Californië wordt zijn kandidaat vicepresident. De 55-jarige Harris is een zwarte vrouw, de eerste die voor de functie wordt voorgedragen. Ze staat bekend als een van de scherpste ondervragers in de Senaat... en was eerder officier van justitie in San Francisco. In Suriname is een opsporingsbevel uitgevaardigd... tegen oud-minister van Financiën Hoefdraad. Die wordt verdacht van elf strafbare feiten... waaronder oplichting en verduistering. Het nieuwe Surinaamse parlement heeft besloten... dat hij daar alsnog voor moet worden vervolgd. Waar Hoefdraad zit is niet duidelijk. Hij is Suriname ontvlucht. En 80 theaters en poppodia hebben gisteravond rode lampen aangedaan... om aandacht te vragen voor hun situatie door de coronacrisis. Ze mogen veel minder publiek toelaten en leiden daardoor grote verliezen. Onder meer Tivoli Vredenburg en het Concertgebouw deden mee aan de actie. Het weer, nu nog ongeveer 21 graden. Maar vandaag wordt het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 36 graden. Later op de dag meer bewolking en in het zuiden kans op enkele stevige onweersbuien. Ook morgen regen en onweersbuien en dan koelt het in het hele land wat af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.